Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Flink meer mensen krijgen een werkloosheidsuitkering. Vorig jaar werd er bijna 8% meer aangeklopt bij het UWV dan het jaar daarvoor. Het zou te maken hebben met het stijgende aantal faillissementen. Echt zorgelijk lijkt het allemaal nog niet, zegt mijn economiecollega Roeland. De UWV zelf zegt het is nog steeds een laag aantal mensen met zo'n uitkering. Uh, en zeker gezien nou, dat huidige beeld van de economie. Eh, het UWV laat dan ook weten, nou, veel mensen weten snel eh, weten hun baan te behouden of vinden na baanverlies snel weer werk. Nou, dat, daar zit ook wel wat in. als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het hoogtepunt van corona. Toen hadden zo'n 300.000 mensen een WW-uitkering en nu dus ja, 161.000 opluchting bij de Britse premier Sunak. Hij wilde een wet invoeren om asielzoekers naar Rwanda te kunnen sturen. Daar zouden ze dan hun procedure moeten afwachten. Er was veel om te doen. Sommigen vonden de wet te streng en anderen juist te soft. Een deel van de partij van Sunak dreigde zelfs in opstand te komen... maar de meesten hebben zich er toch bij neergelegd. De Britse Tweede Kamer heeft voorgestemd. En op het veld gaat het dit jaar niet zo lekker... maar op de transfermarkt is het Ajax wel gelukt om te stunten. De Amsterdammers halen Engels International en Champions League winnaar Jordan Henderson binnen. De middenvelder tekent een contract voor 2,5 jaar. Dat het slecht is gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen... dat bleek eind vorig jaar al. Ook opleidingen voor leraren in het basisonderwijs zien inmiddels dat het anders moet. Zo is lezen op bijvoorbeeld een pabo in Amsterdam nu een officiële afstudeerrichting. Dat is heel belangrijk, zegt deze pabo-docent. Sowieso moeten kinderen meer lezen. Eigenlijk is het lezen van boeken de beste manier om meer woorden bij te leren. Want door de context van het verhaal eh, kun je ook woorden die je misschien helemaal niet kent of niet zo goed kent, toch begrijpen. En dat is de meest effectieve manier om nieuwe woorden te leren en ook om nieuwe kennis op te doen. Uit onderzoek blijkt dat tieners slecht scoren op het gebied van lezen. Het weer nog een wisselend dagje met vooral in het noordwesten af en toe winterse buien. Maar ook behoorlijk wat zon vandaag. In Limburg blijft het rond het vriespunt. Aan de kust wordt het een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. De A1 bijvoorbeeld richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Muidenberg en Eemnes een kwartiertje extra reistijd. Dan elders staat 2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel een kwartier langzaam rijden. De N201 ook nog Hilversum richting Uithoorn. Tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot 3 kilometer, een kwartiertje extra op de klok. En tot slot de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Voor de Leimuiderbrug wederom file. Vanaf Alfa aan de Rijn ongeveer 20 minuten bumper aan bumper.